Syrische hoofdstad Damascus is bij een raketaanval het kantoor van de regerende Baatpartij geraakt. Dat zeggen inwoners en Syrische activisten. Er werden twee explosies gehoord en er kwam rook uit het gebouw. Als de berichten kloppen is het de eerste raketaanval op een overheidsgebouw in de hoofdstad. In Damascus zijn sinds de opstand in maart begon veel veiligheidstroepen op de been, waardoor betogers zich nauwelijks op straat wagen. In het oosten van Afghanistan zijn zo'n duizend mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de blijvende aanwezigheid van de VS in het land. Gisteren bereikten Afghanistan en de VS een akkoord om ook na 2014 Amerikaanse militairen in Afghanistan te legeren. Dat zou nodig zijn om de veiligheid in het land te kunnen garanderen. De betogers, voornamelijk studenten, eisen het vertrek van de Amerikanen. Ze zeggen dat de militairen onschuldige burgers doden en willen een onafhankelijk Afghanistan. Ook de Taliban hebben in een reactie laten weten dat de Amerikanen direct moeten vertrekken. Ze zeggen dat de Afghaanse regering en de stamoudsten die het akkoord met de Amerikanen hebben gesloten marionetten van de VS zijn. In Spanje gaan rond deze tijd de stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. De conservatieve Partido Popular is al zo goed als zeker van de overwinning. Mogelijk behaalt de partij een absolute meerderheid in het parlement. De verkiezingen zijn vier maanden eerder dan gepland. De regering van de socialistische premier Zapatero was onder, grote druk komen te staan vanwege de economische crisis. De stembureaus in Spanje sluiten vanavond om acht uur. De Nederlandse golfer Joost Luiten heeft het toernooi in Maleisië gewonnen. Het is voor de 25-jarige Luiten zijn eerste overwinning in de European Tour. De laatste Nederlander die daar ook in slaagde was Robert-Jan Derksen in 2005. De winst leverde Luiten ruim 330.000 dollar op. Het weer eerst meer van een mist, later klaart het in het zuiden op en breekt de zon af en toe door. In het noorden kan de mist lang blijven hangen. De zon wordt het zo'n 8 graden. In de gebieden met bewolking is het wat frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. E er staan op dit moment geen files.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 Yeah, I need you to need me. I love make me. Als jij if you ever let her break your heart. Senor Jose works all day, sweating in the red hot sun. Row after row, everybody knows what they do when the weekend comes. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Give me sombrero her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. He drinks tequila, she talks dirty in Spanish. Well, the music is blaring and the neighbors are staring. That whole dang trailer Jose's a rocking. Jose's a howling. that chihuahua is growlin', and Rosie, she's peeling off her silk stockings. You're so naughty, kiss my body. dirty in Spanish. Him in his sombrero, her in her pretty pink jammies. They dance all night to the mariachi till there ain't nobody left standing. What they do? <laughs> he drinks tequila and she talks dirty in Spanish. She talks dirty in Spanish Him in his sombrero Her in her pretty pink jammies They dance all night to the mariachi Till there ain't nobody left standing uh, He drinks tequila She talks in Spanish. What they do? That's what they do. He drinks tequila and she talks dirty in Spanish. Laurie Morgan en Sammy Kershaw, I Finally Found Someone. En dan weet ik niet of uh, Laurie Morgan dat bedoelt of uh, Sammy uh, Kershaw, He Drinks Tequila.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 hotel on the Missouri side. I had you out in my car in the parking lot. Early next morning we were driving east to the pole, the big city where I felt at least we could. the city and you was geschreven door eh, Tony Colton en Bobby Haywood van Aaron Tippin.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 Ze heeft een eh, heel gewoon, een normaal leven geleid als eh, studenten eh, en zangeres voor kleine clubjes en dergelijke. Althans, het staat in haar bio. En in 2001 bracht ze deze single uit, When You Lie Next To Me. En het zou toch zeker nog tot de helft van 2002 duren voordat haar cd eindelijk dan eens een keer uitkwam. De cd die werd toen geproduceerd door niemand minder dan Dan Huff. Shelton. Hij schrijft uh, zelf uh, liedjes en laat ook liedjes door anderen schrijven.